Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Brabantse provinciebestuur zijn de twee CDA-gedeputeerden afgetreden vanwege de stikstofcrisis. Ze vinden dat ze niet verder kunnen nu hun eigen partij zich heeft afgekeerd van het coalitieprogramma. Afgesproken was dat boeren voor 1 april een vergunning moeten aanvragen voor een milieuvriendelijke stal. Maar de CDA-fractie wilde de boeren meer tijd geven om aan de stikstofeisen te voldoen. CDA-gedeputeerde Marianne van der Sloot en Renze Bergsma zeggen dat ze daardoor in een spagaat zijn gekomen en niet verder kunnen. De politie van Den Haag heeft vijf mensen opgepakt voor het verstoren van een bijeenkomst van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en poging tot brandstichting. Volgens de politie hebben ze ramen ingegooid van het pand waar de bijeenkomst werd gehouden. Ook werden enkele auto's vernield. De vijf arrestanten zijn tussen de 13 en 37 jaar... en komen uit Den Haag en uit Den Andel in Noord-Groningen. Een woordvoerder van Kickout Zwarte Piet zegt dat de bestorming tot paniek leidde. Binnen zaten ongeveer 70 leden van de actiegroep. In Georgië is de politie gisteravond slaags geraakt met betogers bij de première van een film over de Georgische homogemeenschap. Honderden betogers probeerden in de hoofdstad Tbilisi te voorkomen dat de film zou worden vertoond. Ze blokkeerden de weg en droegen religieuze symbolen. Ook werden regenboogvlaggen in brand gestoken. De film met de titel And Then We Danced speelt in Tbilisi... en gaat over een homoseksuele danser die verliefd wordt op een tegenspeler... maar zijn geaardheid probeert te verbergen... omdat homoseksualiteit in Georgië niet algemeen wordt geaccepteerd. Ondanks de rellen kon de première doorgaan. Het weer, hier en daar een bui, in het binnenland ook kans op mist. Minima tussen 0 en 3 graden. Overdag wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft een paar buien. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen af en toe zon, maar in het westen meer bewolking en kans op een bui. Het is dan een graad of 8.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 We both to blame for this, so oh, blame for this, so oh, blame for this. So oh. I can't fall to my knees and tell you I'm sorry. We are both to blame for this, so tell me. calling me it up. spending all my energy natural, natural know if you got it. I know if you got it. If you got me. broken blur you. Every single time I look at you, I'm confounded with the truth. Confounded with the truth. Every single time I look at you, I'm confounded with the truth. Confounded with the truth. if it happens with you. Meet me out in Cali when I'm far away from family and I need someone to hold on to.